Zoals Maritska die als ambulanceverpleegkundige werkte. We hebben toen eh, gewerkt onder omstandigheden die niet optimaal waren. We hadden slechte materialen, er waren slechte protocollen. Ehm, er waren echt eh, eh, heel veel situaties waarin wij dus achteraf gezien onbeschermd beschermd contact hebben gehad met positief, eh, met positief uh, coronapatiënten, zeg maar. Eerder vond zorgminister Helder dat werkgevers en vakbonden de compensatie onderling moesten regelen. Maar de Tweede Kamer vindt dat dat niet snel genoeg gaat. Daarom gaat het kabinet er nu alsnog zelf mee aan de slag. De stakingen vliegen je om de oren deze dagen. Vuilnisophalers, zorgpersoneel, het OV en net ook bij onze buren. Van RTL Nieuws. Ja, om half twaalf liepen de collega's allemaal naar buiten... omdat ze het niet eens worden over een loonsverhoging. RTL wil niet meer dan 4% extra gaan betalen. De medewerkers vinden dat te weinig. Ze zeggen dat de bedrijf er financieel supergoed voor staat... en dat ze zelf flink last hebben van de inflatie. En er wordt een stuk minder naar kattenfilmpjes en leuke dansjes gekeken in de Tweede Kamer. BNR heeft het uitgezocht. Sinds de discussies over privacy op TikTok hebben meerdere Kamerleden de app van hun telefoon gegooid. Ook deze VVD-politicus vond het wel mooi geweest. Eigenlijk om het zeker voor het onzekere te nemen. Dus er kwamen steeds meer verhalen en onderzoeken naar buiten van hè, is die app eigenlijk wel veilig? En toen dacht ik ja, we weten nog niet zeker wat die app precies allemaal kan lezen in jouw telefoon buiten de app zelf. En dat was voor mij eigenlijk al genoeg reden om te bedenken, eh, ik haal er van de telefoon af. Ook de staatssecretaris maakt zich al een tijdje zorgen. Ze zei eerder al dat ze gaat kijken hoe ze kan zorgen dat TikTok zich beter aan de regels houdt. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden. Het waait ook hard, graadje of 8 is het. Morgen een bewolkte dag, maar de wind gaat wat liggen en er valt ook wat minder regen. Bij een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 1 februari start Maaike de Vries als bestuurder van Nieuw Unicum. Een maand later start Annemarie Jasper. Met hun aanstelling krijgen de zorgorganisatie een nieuw tweehoofdig bestuur. Beide bestuurders volgen Manuela Moens op... die sinds september 2022 bestuurder bij Nieuw Unicum is geweest. Nadat in oktober Marten de Bruyne was vertrokken. Binnen het collegiaal bestuur heeft Maaike als primaire aandachtsgebied de zorg en Annemarie zal zich onder meer richten op het bedrijfsvoering en financiën. De nieuwe bestuurders hebben de afgelopen weken al kennis gemaakt met bewoners en medewerkers van Nieuwe Unicum. Can get it out of my head van de ILO. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. I'd like to stay in Alessi Brothers met O'Lory. Ons dorpgenoot, singer-songwriter Wendy Moore... staat momenteel met haar zelfgeschreven nummer... How Do You Be Fun in de hitlijst van Veronica... en wordt ook regelmatig gedraaid op NPO 2... Radio-dj Bart Adens noemde haar van de week zelfs de Nederlandse Taylor Swift. Momenteel werkt Wendy aan haar nieuwe EP van zes nummers... waarvan voorafgaand nog één single wordt gelanceerd. Binnenkort start ze haar tour waarmee ze door het hele land gaat optreden.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 Met dit lied won ze voor Ierland in 1970 het Eurovisie Songfestival. Na het Songfestival groeide All kinds of Everything uit tot een wereldwijde hit. Behalve in Ierland zelf bereikte het ook de nummer 1 positie in de hitparades van Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en Singapore. Hier is Dana met All Kinds of Everything. was Jack and Jill van Radio. Zandvoort scoort hoog met zijn gasvrijheid. Over de hele wereld zit het toerisme weer flink in de lift... en ook in Nederland is een populaire bestemming. Zandvoort staat er goed op in zijn land, al dus de lijst. Met de meeste gasvrije gemeenten in Nederland... samengesteld aan de hand van miljoenen beoordelingen van reizigers en Booking.com. De meeste gasvrije gemeenten zijn Serooskerken in Zeeland, de Koksdorp in Noord-Holland en op de derde plaats Zandvoort, Noord-Holland. Meest gewaardeerde accommodaties, 1 is Amsterdam met 819 awards en dan komt Zandvoort op de tweede plaats met 417 awards. Sarah's Smile, Derry Hall. cold. You warm me, and when I feel I can't go on, you come and hold me. It's you and me forever. If you feel like leaving, you know you can go. But why don't you stay until tomorrow? If you wanna be free, you know, all you got to do is say so. And when you feel cold, I won't you can't go on, i come and hold you. It's you and me forever. me crazy, crazy smile. Wow, wow. Voor Zandvoort en de regio. De heerlijkheid Zandvoort. Originele oorkonde, 350 jaar Paulusloot. Zandvoort Museum, geopend van woensdag tot zondag van 11 uur tot 17 uur. De toegang is 6 euro per persoon en de museumkaart is gratis. Klare Lijnen, Erekolen, Zandvoort Museum tot 2 april. En zoals ik al zei, geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur s middags. Ook hier is de toegang 6 euro per persoon en de museumkaart is hier ook gratis.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 Stephanie is geboren in 1965 en die is dus vandaag 58 jaar geworden. Don Everly, geboren in 1937, helaas overleden in 2021. En de Everly Brothers was een Amerikaanse zangduo dat zijn grootste succes kende in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. De Everly Brothers waren met 35 hits recordhouder van de meeste nummers in de Billboard Hot 100. Gezongen door een duo. Ze hebben grote invloed uitgeoefend op de generatie popmuzici na hen. Hier zijn de Everly Brothers met Bird Dog. Johnny is a joker, he's a bird, a very funny joker. dog. He's joking, ain't so funny. What a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby. He's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. Sings the sweetest love song you ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me, he's just a Move Over Darling van Doris Day. En ik eindig deze uitzending met The Most Beautiful Girl van Charlie Rich. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did what I had done I stood alone in the cold gray dawn And knew I'd lost my morning sun I lost my head and I said some things Now comes the heartaches that the morning brings I know I'm wrong, but I couldn't see I let my world slip away Hey, Did you happen to see the most beautiful girl in the world?